Twee kwamen terecht in onbewoond gebied en een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Al-Quds-brigade... de militante tak van de Palestijns-Islamitische jihadbeweging. In Florida is Ben Ferenc overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Ferenc was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelden van misdaden in concentratiekampen. Daarna zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de holocaust. Ben Ferenc was 103 jaar. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom... na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom daaruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. De meeste mensen die nu nog met het probleem te maken hebben... zijn te vinden in de stad Montreal. Een voorstelling van de musical The Bodyguard is stilgelegd in de Britse stad Manchester... omdat een aantal mensen in het publiek erg hard meezong. Op het hoogtepunt van de musical was niet alleen de zang te horen van actrice Melody Thornton... maar ook het valse gezang van een paar toeschouwers. Omdat het theatermedewerkers niet lukte om hen stil te krijgen, ging het zaallicht aan.